Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Een auto is tegen het hek van het kantoor van bondskanselier Merkel gereden. De bestuurder van de auto is opgepakt. En die wagen stond helemaal ondergekalkt, vertelt correspondent Judith van de Hulsbeek in Duitsland. Ik kijk daar nu naar, er staat bijvoorbeeld stop de globaliseringspolitiek aan de ene kant. En aan de andere kant, hier verdampte kinder- en alte mensenmurder. Dus eh, kinderen en oude mensenmoordenaars. Nou ja, dat wijst er wel weer op dat hij in ieder geval niet eh, <laughs> eh, nou ja, fan was van, van, van het kanselambt hier. De auto reed in een zacht gangetje tegen het hek, dus er is weinig schade. Waarom de man het deed is nog onduidelijk. De politie denkt niet dat het bedoeld is als aanval op Merkel. Maar de man leek geen fan van de coronamaatregelen. In Zaandam en Amsterdam zijn twee Egyptische mannen opgepakt voor mensensmokkel. De twee zouden migranten vanuit Griekenland via Italië naar andere EU-landen brengen. En mensen zouden per persoon duizenden euro's betaald hebben voor de overtocht. Je kan voortaan online testen of je wel echt zo goed kan autorijden als je zelf denkt. Het CBR en Veilig Verkeer Nederland hebben een gratis test gemaakt die kijkt hoe je reageert op bepaalde situaties. Zoals rijden in de regen of in een drukke stad. En de minister hoopt met de test dat mensen bewuster zijn van hun rijgedrag. IJsland, Georgië, Israël. Het maakt niet uit waar Feyenoord heen ging de afgelopen 35 jaar. Maarten uit Schiedam was er altijd bij. Maar vanwege corona kan hij morgen niet naar Rusland, waar de club speelt. Een flinke domper voor hem, want hij is zo'n grote fan... dat hij zijn hele huis vol heeft staan met spullen van Feyenoord. Glazen, speltjes, asbakken, je kunt het zo gek niet verzinnen. Tegeltjes, eh, dus ja, voor de rest eh, is dit echt mijn ding. Al mijn geld gaat op naar die club. Een kleine troost voor Maarten. Geen enkele Feyenoord supporter kan er donderdag bij zijn. Rusland geeft momenteel geen visum aan buitenlanders. Maarten is dus niet de enige die voor de tv moet gaan kijken. Het weer, mix van wolken en zon, wordt maximaal 10 graden.